Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Amerikaanse gevangenis Rikers Island in New York gaat dicht. Burgemeester de Blasio zegt dat hij de gevangenis binnen tien jaar wil sluiten. In plaats daarvan moeten er verschillende kleinere gevangenissen komen in New York. Over twee dagen verschijnt een rapport met aanbevelingen voor de gevangenis... door een onafhankelijke commissie. Die commissie werd ingesteld na een reeks incidenten. Gebrekkig toezicht, twijfelachtige medische zorg en corruptie. Rikers Island is een van de grootste gevangenissen van Amerika. In West-Vlaanderen zijn twee dorpen ontruimd omdat er een wolk salpeterzuur is vrijgekomen. Inwoners van Zevenkoten en Sint-Pieterskapelle, in totaal bijna duizend mensen, zijn geëvacueerd. Het salpeterzuur kwam vrij toen een opslagtank van een mestverwerkingsbedrijf in het dorp scheurde. De hulpdiensten krijgen het lek vooralsnog niet dicht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. In Venezuela zijn demonstraties tegen het Hoge Rechtshof. Dat heeft besloten om alle bevoegdheden van het parlement over te nemen. Tegenstanders zeggen dat door die maatregel alle macht bij president Maduro komt te liggen. De Venezolaanse hoofdaanklager Ortega zegt dat de stap van het Hoge Rechtshof in strijd is met de grondwet. Britse parlementariërs zijn boos omdat de EU wil dat de Spaanse en Britse regering afspraken maken over Gibraltar. En omdat de EU met maatregelen dreigt als die afspraken er niet komen. De Britse kolonie grenst aan Spanje en Spanje wil het gebied terug. De twee mensen die vannacht werden opgepakt na een woningoverval zijn de bewoners van het huis dat werd overvallen. Na de overval viel een dode, vermoedelijk een van de overvallers, en vermoedelijk zijn de bewoners daarbij betrokken. De man van de twee heeft de overvaller mogelijk aangereden. Het weer, het is overwegend bewolkt. Er trekken een paar buien naar het noordoosten. Daarbij is er kans op onweer. Vannacht rond de 10 graden. Morgen wisselend bewolkt, nog een paar buien.